Onze verslaggever stond op station Zwolle. Als ik hier kijk naar de mededelingsborden, dan lijkt het wel eh, de jury van de Voice of Holland. Overal staat eh, cancelled. En reizigers hebben die borden ook gezien. We komen uit Utrecht en we moeten naar Assen. En hoe gaat u de reis verder vervolgen? Eh, mijn man gebeld, die komt hierheen. <laughs> Zit je op de trein te wachten? Of, uh... Ik wou de trein nemen, maar dat gaat niet. <laughs> dus ik moet nu eh, iets verzinnen. Had je even de memo gemist dat er werd gestaakt? Ja, dat had ik gemist. Ja. Want ik had mijn reis gepland via Google Maps. Ook niet heel slim. Volgens NS kun je beter kort van tevoren de reisplanner checken... om te zien of een trein rijdt. Een psychiatrieopleiding in Eindhoven is tijdelijk stilgelegd... na klachten van studenten en oudstudenten over een onveilig leerklimaat, meldt Omroep Brabant. We weten niet om wat voor klachten het precies gaat. Als de opleiding definitief wordt geschorst... moeten dik 20 artsen in opleiding volgend jaar vertrekken. Daniel Ricciardo raakt na dit seizoen zijn plekje bij McLaren kwijt. Eigenlijk had de Australische Formule 1-coureur nog een contract tot volgend jaar. Maar dat wordt dus binnenkort al verscheurd. Het vertrek van Ricciardo is geen grote verrassing. De baas van McLaren liet al merken dat er een vervroegd vertrek aan zat te komen... omdat het niet echt lekker ging. De WK Oranjevrouwen hebben een nieuwe bondscoach. Andries Jonker moet de ploeg naar het WK van volgend jaar loodsen. Hij kreeg al eerder een belletje van de KNVB, maar toen hield hij het nog af. En nu heeft hij er toch wel zin in. Ik wil ehm, doen wat ik leuk vind. En dit vind ik een enorme eh, uitdaging. Eh, drempel van een WK moet je voor kwalificeren. Dat is een uitdaging. Eh, dat moet kunnen, dat moet lukken. En daarna de WK zelf. Daarna een EK. Ja, dat spreekt me aan. En ik had dat gevoel, ik moet het toch nog een keer doen. Jonker volgt Mark Persons op. Die werd ontslagen na teleurstellende EK deze zomer. De Leeuwinnen werden toen in de kwartfinale uitgeschakeld. Het weer zonnig, een paar stapelwolken, maximaal 31 graden. Morgen ook zonnig en dan nog wat warmer dan vandaag.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 Als je me zoekt, mijn lief, kijk dan maar naar de lucht. Kijk dan maar naar de zee, dan ben ik altijd mee. Maar laat me los, laat me los op een dag, laat me los. Ik wou slaan. je? En daar hield je me vast in je arm. altijd Vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux.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 Het gebruik van tenten en andere kampeerspullen is per direct verboden op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de burgemeester is het een te groot veiligheidsrisico. Tegelijk is bekend geworden dat er vanochtend een baby van drie maanden oud is overleden in de opvang daar. Over de omstandigheden is niets bekendgemaakt. De Britse premier Johnson heeft een onverwacht bezoek gebracht aan president Zelensky op onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Hij heeft daarbij nieuwe militaire steun toegezegd ter waarde van 64 miljoen euro door een groot ongeluk op de A73 bij Roermond...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 drowning Like I'm running out of air Ah, Why do I feel like I'm falling When I'm nowhere near the edge Ah, Just let me know Can you be the one to hold And not let me go I need to know Could you be the one to call When I lose control Ah.